Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een van de keer geleden te zijn overleden. De werkgever van Ralph Steinman, de Rockefeller University in de Verenigde Staten, zegt dat de familie de universiteit vanochtend op de hoogte heeft gesteld van zijn dood. Steinman was al lang ziek. De Nobelprijzen worden in principe niet postuum toegekend. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Er moet een onafhankelijke commissie komen waar patiënten terecht kunnen met klachten over mogelijke medische missers. Dat concludeert de Consumentenbond nadat in een paar weken tijd 1900 klachten waren binnengekomen op het meldpunt medische missers van de bond. Volgens de Consumentenbond blijkt uit de klachten dat patiënten terughoudend zijn om bij het ziekenhuis een klacht over hun behandeling in te dienen. Ze denken vaak dat ze niet serieus worden genomen. De onafhankelijke commissie waarvoor de Consumentenbond nu pleit zou mensen daarin moeten adviseren. De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt door het rapport van de Algemene Rekenkamer over spoorbeheerder ProRail. Daaruit blijkt dat er de afgelopen jaren veel minder geld is uitgegeven aan het onderhoud van het spoor dan was beloofd. ProRail heeft mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed. Dat is zo'n 10% van het budget. Bij allerlei projecten op het gebied van onderhoud en veiligheid zijn er forse vertragingen. De VVD wil dat de top van ProRail wordt vervangen. Gedoogpartner PVV vindt dat minister Schultz van Hagen voorlopig geen cent meer moet geven aan het bedrijf. De PvdA wil een spoeddebat. De problemen met de website van de kranten van Wegener zijn veroorzaakt door hackers. Die hebben virussen verspreid via een advertentienetwerk. Dat wordt niet alleen gebruikt door Wegener, maar ook door andere uitgevers zoals Sanoma en Read Business. Of die ook problemen hebben is niet duidelijk. De krantenwebsites zijn inmiddels vrijwel allemaal weer in de lucht, maar de advertenties zijn uitgeschakeld. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselende wolkenvelden en opklaringen. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 2 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor hoogmate 5. A9 Amstelveen richting Diemen voor knoop het Holendrecht 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Berk en Rode Reis 3 kilometer.